4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de renovatie van de Tweede Kamer een jaar wordt uitgesteld. De verbouwing zou volgend jaar zomer moeten starten. Maar staatssecretaris Knop schrijft in een brief aan de Kamer dat er nogal wat risico's zijn. Ze moeten er na de renovatie meer werkplekken komen dan eerder was gedacht. De ICT-beveiliging moet beter. En er is onzekerheid door de stikstofproblematiek. Ook het geschikt maken van de tijdelijke huisvesting... in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt lastiger dan gedacht. Knops wil over een paar dagen laten weten of de verbouwing een jaar wordt uitgesteld. Apple heeft voor gebruikers in Hongkong en Macau de emoji van de Taiwanese vlag verborgen. Vermoedelijk wil het bedrijf daarmee tegemoetkomen aan eisen van de Chinese regering... Die Taiwan, die Taiwan beschouwt als een afvallige provincie en de Taiwanese vlag niet erkent... Hongkong en Macau zijn sinds eind jaren 90 Chinees... maar hebben wel een aparte status en meer vrijheden. Op Apple-apparaten in China zelf is de emoji van de Taiwanese vlag... al sinds 2017 compleet afwezig. In Hongkong en Macau is die alleen verborgen. Met een trucje kunnen Apple-gebruikers hem nog wel vinden. Niet Jupiter, maar Saturnus is de planeet met de meeste manen in het zonnestelsel. Amerikaanse wetenschappers hebben 20 nieuwe manen ontdekt rond de planeet... waarmee het totale aantal manen rond Saturnus op 82 komt. Jupiter heeft er voor zover bekend 79. De nieuwe manen zijn gezien met een telescoop op Hawaii... en hebben allemaal een doorsnee van zo'n 5 kilometer. De onderzoekers houden er rekening mee dat Saturnus nog zo'n 100 kleinere manen heeft...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 be headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.